veel afwasshows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poetekaloeris Afwasshow. En dit is deze week de Elsplaat bij Radio Els 558. to steal the love of a girl I had to hold, But she went back down the river just when I thought I could be strong. When I thought I could be strong. So I sing, hi de Jel van Tom Plas is dat. Hè? En het is deze week ook op Radio Els 558, de Elsplaat. Luisteraars, goedemiddag, daar gaat hij weer. De koekjes en de borden, de kom de karat. Kiwi, waai weg, jij was af. Het is elke dag opnieuw hetzelfde liedje. Doe de afwas, doe de afwas, zorg eens dat de boel weer klinkt. Ja, Els, ik was te laat, ik weet het, ik weet het. Els zit me verwijtend aan te kijken, want ik was te laat in de studio. Dat klopt helemaal. Ik was pas één minuut over vijf hier aanwezig. En toen moest ik de boel natuurlijk nog aanzetten en noem maar op. Els had gelukkig de mailtjes al opgezet om over te schakelen van de non-stop studio naar de live studio van Radio Els. Want anders werkt het allemaal een beetje moeilijk. Dus ik kwam een beetje heigend aanzetten. Ja, ja, ja. Hoe is het allemaal met jullie op deze woensdag, de 4 november van het jaar des alles 2015? En behalve Weer verkeer en nieuws hebben we natuurlijk veel muziek weer vanavond. Bijvoorbeeld van Gary Moore, van Spargo, van Coldplay, van The Talking Heads, Vanity Fair, Paul McCartney en zijn Wings. Scaffold komt voorbij, Tarkan, Turkse muziek, ja, in de Alpha echt waar. Little Jimmy Osmond, ken je die nog? Die hebben ook wel een paar hitjes gehad vroeger. John en Vangelis, The Carpenters, Al Stewart en dat leuke dametje Tracy Ullman zometeen. Maar we beginnen natuurlijk zoals gewoonlijk met de plaat van de jaren 50. Of nee, niet van de jaren 50, van 50 jaar geleden. Even goed zeggen, de toch 1965 voor Donovan. En dit is allemaal getiteld The Universal Soldier. shoulder. Yeah, yeah, He's five foot two and he's six feet four. He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for a thousand years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist, and a Baptist, and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA. And he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan, and he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds. He says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die. And he never sees the writing on the wall. But without him, how would Hitler have condemned him at Labal? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon of the war. And without him, all this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from here and there, and you and me, and brothers, can't you see? This is not the way we put the end Plaatjes 50 jaar oud, maar helaas nog steeds actueel natuurlijk. Je de Universal Soldier van Donovan van 50 jaar geleden, uit 1965 dus. 56 eh, files momenteel in Nederland in de langste staat op de A27. 17 kilometer namelijk tussen knooppunt Rijnsweert en Noorderloos. De Ava Show. All Hit Radio. Radio Els. 558. En zo zitten we helemaal fout. We moeten deze hebben. Hè? Ja, zullen we het rieteltje nog een keer overnieuw doen? Want ik vind dat nou namelijk zo leuk klinken. Ja, dat heb je als je gehaast hebt, dan heb je de boel niet helemaal goed klaargezet natuurlijk. Maar dat kan natuurlijk gebeuren, alles kan hier in de Avenshow. Uh, eh, dan herhalen we het helemaal. 17 kilometer file op de A27 tussen knooppunten Rijnsweert en Noorderloos. De Show. All Hit Radio. Radio Els. 558. dametje wat in de jaren 80 nogal wat hits heeft gehad. Bijvoorbeeld eh, deze, hè, Breakaway, kwam allemaal uit 1983. En eh, als, eh, als je dat videootje erbij zit, is het gewoon zo leuk en gezellig om te zien. Dat hele kleine meisje, maar met een guitige blik in de ogen van Jelste. Ja, prachtig allemaal. Hè. Trouwens, het is al bijna helemaal donker. Ja, het wordt steeds vroeger donker. We gaan naar de winter toe. En eh, dan moet ik ook altijd een beetje aan dit plaatje denken uit 1977. We hebben het hier over El Stewart natuurlijk hier in de Ava Show bij Radio Els 558.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 Want daar speelt eh, in de Champions League Bayern München tegen Arsenal. En voor het eerst maakt Arjen Robben dit seizoen zijn eerste speelminuten, speelminuten in de Champions League. Hij eh, vierde anderhalve week geleden zijn rentree na hersteld te zijn van een lies kwetsuur. Ja, die jongen wordt ouder natuurlijk, dus die wordt een beetje blessuregevoelig. Dus als je een voetballiefhebber liefhebber bent, dan ga je gewoon even kijken naar SBS 6 vanavond. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. Wij houden het hier maar bij de muziek hoor. En mooie muziekjes vanavond weer hoor in de playlist. Als je al hebt gekeken op Facebook. Uit 1974, The Carpenters en Jambalaya. A good bad Joe, he gotta go, me meal mile. He gotta go, pull the pirogue down the bio. I bayou. His Yvonne, the sweetest one, me oh mile. Son of a gun, we'll have big fun on the bio. Bordeaux fountain, oh, the place is buzzing. A kinfolk come to see Yvonne by the dozen. Dressed in style, they go whole wild, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bio. Jambalaya, crawfish pie, fillet gumbo. For tonight, I'm gonna see my Michelle meal filth John, jar and be gay. son of a gun, we'll fish in the bayou. So I biz mom to Yvonne what she need of. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, filet gumbo. For tonight, I'm gonna see my Michelle Mio. Big guitar, the fruit jar, and big ale. Son of a gun, we'll have big fish pie filet gumbo. For tonight I'm gonna see Mama Chevenio. Big guitar, the fruit jar, and big ale. Son of a gun, we'll have big fun on the bio. Jambalaya and fat fish pie filet gumbo. For tonight I'm gonna see Mama Chevenio. Big guitar. Wat een heerlijk vrolijk plaatje van eh, de Carpenters natuurlijk. Uit 1974 stamt het en het is allemaal getiteld Jambalaya. Oh, daar komt Elsa met uh, chocolademelk. Ik hoop, ik hoop met een scheut, scheut rum ertussen. Oh, ik moet eerst, eh, en de papiertjes heeft ze ook bij voor het nieuws. Ik moet eerst het nieuws lezen en dan krijg ik pas de chocolademelk met de rum, zegt ze. Ja, nou, dan gaan we dat eerst maar doen, hè. Koningin Maxima is haar nierbekkenontsteking grotendeels te boven. Het gaat stukken beter met me, zei een stralende Maxima van, van, vanmorgen bij aankomst in het World Forum in Den Haag. Samen met de Deense prinses Mary arriveerde zij voor haar eerste afspraak nadat zij het staatsbezoek aan China moest afbreken. Heel hartelijk dank voor alle steun voerde de koningin er nog aan toe. De vrouw van de Deense kroonprins deed, respectvol een stap opzij terwijl de koningin Ning sprak met de pers voor een muur van perscamera's. Ja, ze is wel populair hè. Huishoudens hebben de afgelopen jaren vooral bezuinigd op de aanschaf van auto's, andere voertuigen en meubelinrichting. De waarde van de totale bezittingen nam, de, nam daardoor licht af. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aandeel van voertuigen daalde van 26% in 2008 tot 25% in 2014. Het aandeel van woninginrichting zakte van 24 naar 22%. Deze daling had vooral te maken met de malaise op de woningmarkt. Winkelcriminaliteit en administratieve fouten kosten Nederlandse winkeliers vorig jaar een kleine 1,4 miljard euro. Volgens onderzoek in opdracht van het beveiligingsbedrijf Checkpoint Systems scoort ons land daarmee het slechts van heel Europa. Een 31-jarige man uit Capelle aan de IJssel moet twee jaar de cel in, waarvan vier maanden voorwaardelijk voor het oplichten van vier Chinezen. De man deed, hij, deed alsof hij een verblijfsvergunning voor de vier en hun familie kon regelen. Ook maakte hij ze 50.000 euro afhandig. De uitspraak komt nagenoeg overeen met de eis twee jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De stad Groningen krijgt een aantal vuurwerkvrije zones in de omgeving van het UMCG, geen idee wat dat is, het Martini ziekenhuis, de kinderboerderij, de Noorderbegraafplaats en de eh, begraafplaats Esserveld zal vuurwerk afsteken verboden zijn. De gemeente Groningen gaat extra toezichthouders inzetten, inzetten om op Oudejaarsdag te patrouilleren in de vuurwerkvrije zones. De voorstellen van Hans Alders, de nationaal coördinator Groningen over het aanpakken van de bevingsschade in Groningen, kunnen bij Milieudefensie rekenen op kritiek. Het enige wat echt helpt om de schade te voorkomen is het dichtdraaien van de gaskraan beoogde milieuorganisatie. voor half zes is het nummertje bijna afgelopen. Hè? We, namen je mee in de tijdmachine van de muziek bij de Ava Show. We gingen terug naar 1980 met John en Jealous en het allemachtige, prachtige Ik Hoor Je Nu. Oftewel, I Hear You Now. Ik ga nog één plaatje draaien en dan gaan we denk ik naar eh, Je Weet Wel toe, hè? <laughs> ja, je weet wel, dat is gewoon die tijdmachine, maar dan met nieuwsfeitjes natuurlijk. Ik heb hier een wel een leuk plaatje, hoor. Het was een... Eh, ja, je had vroeger de Osmonds, dat waren, was een, eh, een groep met van allemaal broers bij elkaar. En daar was, eh, de jongste, dat was Little Jimmy Osmond. En die dacht, ik kan het zelf ook wel, dus eh, die mag hier een plaatje maken. En dat werd een grote knijter van een hit. Long Haired Lover from Liverpool uit 1973. Hier is Jimmy Osmond. show. <laughs> Your music on internet. Radio Else. patlatıyor Ağzında sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor Biz böyle mi gördük babamızdan ele güne rezil olduk Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvol patlatıyor Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor Biz böyle mi gördük babamızdan ele güne rezil olduk Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvolmuş Kucağına düştüm yavru, Kucağına düştüm dat dit een beetje zo de enigste Turkse hit geweest is in de top 40. We gingen terug naar 1999 in de Nova Show. Het was allemaal Tarkam met Simarik. Ik heb, ik heb de Simarik niet kunnen ontdekken in de titel, maar eh, ja, ja, het zal allemaal wel. Ik ken geen Turks namelijk. Maar het is gewoon heerlijke, lekkere muziek om te horen. Ja, ja. Zo even papiertjes pakken en het is weer tijd voor de tijdmachine. We gaan terug in het verleden op deze dag. Het is vandaag 4 november en dat is de 308ste dag van het jaar. En er komen er nu nog maar 57. De donkere dagen voor kerst beginnen bijna. Vandaag in 1979, de Amerikaanse ambassade in Teheran wordt bezet. Het werd het begin van de Iraanse gijzelingscrisis. En in 1990, de stad Dinant viert het 150-jarig bestaan van de saxofoon met een concert waaraan duizenden saxofoonspelers uit heel Europa deelnemen. In 1576 vandaag, de Spaanse muiters vallen Antwerpen binnen. Na drie dagen ligt de stad volledig verwoest door de Spaanse furie, zoals dat heet in die tijd. En in 1956 vandaag, Sovjet-troepen trekken Hongarije binnen om de Hongaarse opstand, die op 23 oktober begon, de kop in te drukken. Duizenden mensen verliezen het leven, meer raken er nog gewond en bijna een kwart miljoen mensen verlaten het land. En in 1918 in Duitsland breekt een opstand uit die een einde maakt aan het keizerrijk. De Novemberrevolutie zou die gaan heten. En in 1973 vindt in Nederland de eerste autoloze zondag plaats als gevolg van de oliecrisis. De snelwegen zijn uitgestorven en er wordt enkel nog gebruik gemaakt door fietsers en rolschaatsers. Ik kan me dat nog wel herinneren. Ik heb nog gerolschaatst op eh, de provinciale weg hier ter plekke. En in 1995, na een vredesdemonstratie te hebben bijgewoond, wordt in Tel Aviv premier Rabin dodelijk gewond door een extreemrechtse Israëlische schutter. Hij overlijdt later op de operatietafel in het ziekenhuis in Tel Aviv. En in 2004 de gezondheid van Yasser Arafat verslechtert. Hij wordt opgenomen op de intensive care van het Franse ziekenhuis waar hij verblijft en hij raakt in coma. En vandaag in 2008 wordt Barack Obama die wint de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In 1846 vandaag, Benjamin Palmer, die verkrijgt octrooi op het kunstbeen, jawel. Nou, we gaan eens even kijken wie er geboren zijn. Het zijn er allemaal niet zoveel vandaag, geloof ik hoor. Het was niet zo'n productieve dag qua geboortes, geloof ik. Of ook niet qua overlijden van belangrijke mensen. In 1470 werd geboren Eduard V van Engeland. Hij werd koning van Engeland en hij overleed later in 1483. En vandaag geboren in 1923 Freddy Heineken. Hij was natuurlijk een Nederlands zakenman en biermagnaat. Hij is inmiddels overleden in 2002. Martin Brosius, Nederlands acteur en tv-presentator. Hij overleed in 2009, maar hij werd van daar geboren in 1941. Misschien kent hij nog wel van Ren je rot, dat programma. Dat was een kinderprogramma, dan moesten ze rennen met opdrachten. Ik weet het allemaal niet meer precies, maar dat was wel een populair programma destijds. En in 1946 werd vandaag geboren Laura Bush, First Lady van Amerika. Ze, was de, ze is de echtgenoot, moet ik zeggen, van president George W. Bush. In 1950 werd geboren Lodewijk de Waal, Nederlands vakbondsleider. En we blijven even in de vakbondsferen, want in 1960 werd Agnes Jong-Gerius geboren vandaag. Dat zijn de mensen die geboren waren. Gaan we even kijken of er nog eh, bijzondere overlijdens zijn. Ik heb er eigenlijk maar eentje gevonden. Wim Hogendoren, Nederlands radioverslaggever en presentator. Hij werd slechts 55 jaar oud. Hij overleed in 1982 in Italië was vandaag eh, het einde van de Eerste Wereldoorlog. Dat was allemaal in 1918. In 1980 hadden we de laagste minimumtemperatuur, maar liefst 6 graden onder nul. En de hoogste, hoogste maximumtemperatuur was in 2011 18,3 graden. De zon scheen het langst in 1997, 8,5 uur. En de langste neerslagduur was 10,3 uur in 1940. Oh, Luke, Luke, Luke, bum, bum, bum, bum, bum. We'll drink a drink a drink to Lily the pink, the pink, the pink, the savior of the human race. For she invented medicinal compound, most efficacious in every case. Mr. Fleas had sticky out ears, and it made him awful shy. And so they gave him medicinal compound. And now he's learning how to fly. a drink, a drink to Lily the Think, the Think, the Think, the savior of the human race. For she invented medicinal compound, most efficacious in every case. Old Ebenezer thought he was Julius Caesar, and so they put him in a home where they gave him medicinal compound, and now he's emperor of Rome. terrible sister till December. He could hardly sustain away from her, and so they gave him medicinal compound. Now see, never learned. we drink a drink a drink to the the pink the pink the pink the savior of the human race, for she invented medicinal compound efficacious in every case. Happy Millie ran willy nilly when her legs they did reach it and so they rubbed on medicinal compound. Now they call her Millie B. Jennifer echoes had terrible freckles, and the boys all called her medicinal compound. Now he joins in all again. lily, the pink, the pink, the pink, the savior of the human race. For she invented medicinal compound, most efficacious in every case. Lily the pink, she turned to drink filled up with paraffin inside and despite a medicinal compound, Sandy Piccadilly died. Pink. Ik zat even aan de verkeerde schuifjes. Ja, dat eh, mag natuurlijk niet, maar goed, dat gebeurt wel eens. Scaffold hoorde je met Lily de Pink uit 1969. Het is tien over half zes. Het is weer eens tijd voor eh, even te kijken naar de files in Nederland. Er staan er 73, dus dat valt wel mee. Oh, dan ga ik naar het verkeerde schermpje op mijn eh, smartphone. Ik moet die hebben. Dan gaan we eens even kijken waar de langste staan. Blub, blub, blub, blub. 7 kilometer op de A1 tussen Hoevelaken en Brugge. 8 kilometer op de A1 tussen Naarden en knooppunt Diemen. Blum, blum, blum, blum, blum. 8 kilometer op de A2 tussen Breukelen en Utrecht. Uh, blum, blum, blum, blum. Allemaal kleintjes, allemaal kleintjes, allemaal kleintjes, allemaal kleintjes. Poem, poem, poem. valt allemaal wel mee hè, met het verkeer vandaag. Nou, deze dan. 10 kilometer op de A12 tussen Venendaal west en Afrit Oosterbeek. Altijd hetzelfde daar, hè. Altijd hetzelfde. We gaan eens even naar de Randstad toe kijken wat daar eh, gebeurt. Uh, valt allemaal kleine filetjes hoor. 8 kilometer op de A15 tussen Gorkum en Papendrecht. 8 kilometer op de A16 tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Klaverpolder. Eh, blum, blum, blum, blum. Het valt allemaal eh, reuze mee eh, voor de autorijdend Nederland. 7,4 kilometer op de A27 tussen knooppunt Lunette en Beeldhoven. Misschien moet het nog komen of is iedereen al lang thuis? Dat kan natuurlijk ook, hè. Maar ik geloof dat woensdagavond altijd geloof ik wel een beetje meevalt. Waarom dat is, dat weet geloof ik niemand. Maar het schijnt zo te zijn. Nee hoor, ik heb helemaal geen lange files meer. Helemaal niets meer. Kijk of er nog eentje bij zit. Nee hoor, nee, nee, nee. Plam, plam, plam. Dan gaan we toch gewoon lekker door met de muziek. Ik heb een heel mooi nummer en die begint gelijk te zingen, dus ik kan er niet doorheen praten. En dat is ook zonde ook, want het is veel te mooi. We gaan naar 1971 de Beatles uit elkaar. En Paul McCartney die vormde winst en die maakte de ene hit na de andere. Hier is Another Day. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a dollar as she's heading for the bedroom chair. It's just another day. Slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day. At the office where the papers grow, she takes a break, drinks another coffee, and she finds. day. It's just another day. find nothing much to say. Don't know what to do, but I come to. When it's early in the morning, over by the window, day is dawning. When I feel the air, I feel that life is very good to me the sun, there's so much yellow. Something in the early morning meadow tells me that today you're on your way and you'll be coming home, home to me. Nighttime isn't clear to me. I find nothing I come to. When it's early in the morning, very, very early, without warning, I can feel a newly born vibration sneaking up on me again. There's a songbird on my pillow, I can see the funny weeping willow, I can see the sun, you're on your way and you'll be coming home. to me, you know? In the sun there's so much yellow, something in the early morning meadow tells me that today you're on your way and you'll be coming home to me. Ach, wat een heerlijke afwasmuziek hebben we vanavond toch. Deze springt er ook wel uit hoor. We gingen terug naar 1969 met Vanity Fair en Early in the Morning was het allemaal getiteld. Ik zit net eh, hier op eh, de Telegraaf een berichtje te lezen dat de eh, Gezondheidsraad nu met nieuwe richtlijnen komt uh, omtrent alcohol. Je mag eigenlijk helemaal geen alcohol meer drinken. Nee, en je mag ook al geen vlees eten. En wat ga je dan kweken? Allemaal psycho-killers. Want je moet toch ergens eh, je gedoe allemaal in kwijt natuurlijk. De Talking Heads hadden wat dat betreft een waarschijnlijk een vooruitziende blik. Want ze zingen erover uit 1978. Een beetje in de punktijd, hè? Ja. Psycho Killers, zoals gezegd in de avondshow op Radio Els 558. Goedenavond. I can't seem to I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa. Better run, run, run, run, run, run, run. Oh. que c'est. Fa fa fa fa fa fa fa fa. ba ba www.justradiol558. Oh, hij is alweer afgelopen bijna, ja. We draaien best wel eh, aardig wat recentere muziek, de hele week eigenlijk al. Want dit komt uit 2009, is natuurlijk van Coldplay en Villa La Vida. Morgen verandert er weinig in het weerbeeld. Het is Half tot zwaar bewolkt en soms valt er wat lichte regen. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer 9 graden en in de middag wordt het morgen een graad of 14. De zuidelijke wind is zwak tot matig en langs de kust vrij krachtig. Het begint er toch op te lijken dat het echt een beetje herfstweer gaat worden. Hè? Een beetje regen, wat meer harde wind en eh, dan zullen waarschijnlijk binnenkort wel de eerste najaarstormen gaan komen. Het is het tijd geworden in de avondshow. We zijn uh, trouwens alweer veel te laat overal mee, want het is al vier minuten voor de klok van zes uur geworden. Maar we gaan gewoon door hoor, want we willen wel die playlist afmaken. Ik heb ze tenslotte niet voor niets allemaal uitgenodigd. De artiesten hier in de Show bij Radio Els 558. Dus het is tijd geworden voor de klap op de knieënplaat. En dat is een mooi hoor, dat is een favoriet groepje van mij uit het begin jaren 80. Want we hebben het hier over Spargo en Just For You. De klap op de knieënplaat. Blum, De klap op de knieënplaat. staat al te trappelen om de non-stop over te nemen. Maar je zult nog even moeten wachten. Els, het is inmiddels wel 6 uur, daar heb je gelijk in. Maar ik heb nog een paar plaatjes, dus eh, ja, ik eh, praat waarschijnlijk te veel of andere dingen. Er zitten toevallig vanavond wat langere platen in en... Eh, ik heb geen tijd om dat allemaal uit te zoeken, dat ik precies uitkomt om, op het hele uur. En dat hoeft ook niet, want we zijn niet maar met z'n tweeën. Eh, aan het draaien. Dus dat maakt ook allemaal niet uit. Want deze wil ik zeker laten horen van Gary Moore uit 1990. En die is zo allemachtig prachtig hè, om in te lijsten.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 Om eh, eh, vijf minuten over de klok van zes uur is het inmiddels al geworden. Ik heb nog even gekeken voor de files, maar die zijn er bijna niet meer hier in Nederland. Dus wat dat betreft zit iedereen al lekker achter de bloemkool en achter de gehaktbal. Want het is woensdag en dan hebben we altijd gehakt natuurlijk. Hè. Eh, wat kan ik nog meer vertellen? Oh ja, LC Tonet terecht van... Dit is de laatste plaat al van Gary Moore en Steel Cut the Blues. Ik zeg ja... Dat is de playlist, maar ik heb altijd een nummer 16 klaarstaan als reserve voor het geval er iets gebeurt of zo. je weet het maar nooit. Nou, die wil ik ook gewoon draaien, want dat is een heel mooi plaatje uit 1967 van David Garrick met Dear Mrs. Appletaart, oftewel Dear Mrs. Appleby. Ik zou zeggen, heel erg bedankt voor het luisteren. We hebben de week weer gezellig door de midden gezaagd met wat vrolijke muziekjes voor je. En ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en eh, graag tot morgen. Bye bye, zwaai to get something off my chest. Mrs. Appleby, you got the wrong idea about me. Mrs. Appleby, you told Marie she couldn't go with me because you heard that I was bad. Mrs. Appleby. Please hear my plea. Don't you know that anyone can change? Mrs. Appleby and for Marie, I'd even swim the sea. Mrs. Appleby, I'm begging you to please be kind. I want a chance to change your mind about me. Mrs. Applebee. Dear Mrs.